Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De windvoerder krijgt uitgesteld tot morgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Muller van de noodleidende autofabrikant gezegd op een persconferentie. Saab heeft uitstel van betaling gevraagd. Onder leiding van een bewindvoerder wil Muller de komende maanden reorganiseren en geld aantrekken. Tijdens die periode kunnen schuldeisers buiten de deur worden gehouden. Muller zegt dat er twee Chinese investeerders zijn, maar dat die het geld niet direct beschikbaar hebben. Somalische piraten hebben een Deens gezin en twee bemanningsleden na ruim een half jaar gijzeling vrijgelaten. Hun schip werd in februari gekaapt voor de kust van Somalië. De vader, moeder en drie kinderen tussen 12 en 16 jaar en de bemanningsleden maken het volgens de Deense autoriteiten naar omstandigheden goed. Of er losgeld is betaald is niet bekendgemaakt. gemaakt. Nabestaanden van een slachtoffer van de dictatuur in Argentinië willen dat Jorge Zorreguieta alsnog in Nederland voor de rechter komt. Ze hebben tegen de vader van prinses Maxima opnieuw aangifte gedaan. Ze willen dat hij hier wordt vervolgd voor verdwijningen van tegenstanders van het Videla-regime en voor misdaden tegen de menselijkheid. In 2001 werd ook aangifte gedaan. Nederland was toen niet bevoegd om hem hier te vervolgen, maar is dat inmiddels wel. Ten noordoosten van Moskou is een passagiersvliegtuig neergestort. Volgens de eerste berichten van het Russische persbureau Interfax zijn daarbij 36 mensen omgekomen. De enige overlevende zou er slecht aan toe zijn. Aan boord van het toestel van Russische makelij waren veel leden van een ijshockeyteam. In Rotterdam is een vrouw aangehouden voor stalking van haar ex-vriend. Ze zou hem in vier maanden tijd zo'n 70.000 keer hebben gebeld. Agenten pakten haar thuis op. Daarbij werden drie mobiele telefoons in beslag genomen. De vrouw, die 42 is, ontkent dat ze haar ex-vriend stalkte. Het weer... Afwisselend droog en buien, temperatuur rond 18 graden, morgen bewolkt en ook verder weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Bunschoten en Knoopend Hoevelaken 3 kilometer. A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude-Rijndijk 3. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Osdorp en de Koentunnel ook 3 kilometer.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 It's called Let's get it going. Hey! club, girl, while you arrive naked. Get out how the veteran glide the record. But don't download, go out and buy the record. Hey! <laughs> Something sexy about a girl on the floor, all her friends around her.